Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. AZ is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Conference League. Na de 2-1 nederlaag vorige week tegen West Ham United in Londen... gingen de Alkmaarders vanavond in eigen huis met 0-1 ten onder. Het enige doelpunt werd gemaakt in blessuretijd. Na het laatste fluitsignaal braken AZ-fans door een hek... en bestormden de tribune van de Britse fans waar ze de confrontatie zochten. Stewards en de politie grepen snel in. Popartkunstenaar Andy Warhol heeft het auteursrecht geschonden... met een reeks zeefdrukken van een foto van Prince. Dat oordeelt het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Warhol maakte de zeefdrukken in 1984 voor het blad Vanity Fair. De fotograaf die de foto van Prince had gemaakt... had toestemming gegeven voor één zeefdruk. Maar jaren later, toen Warhol al lang was overleden... bleek dat hij er 16 had gemaakt. Het Hoge Rechtshof heeft nu geoordeeld dat Warhol met zijn zeefdrukken... niet iets wezenlijks had toegevoegd aan het werk van de fotografen en dat hij dus haar auteursrecht heeft geschonden. Die uitspraak kan van belang zijn voor andere artiesten... die werk van collega's hergebruiken in hun eigen kunst. Het afscheid en de staatsbegrafenis van de Britse koningin Elizabeth... hebben de Britse regering omgerekend 187 miljoen euro gekost. Dat heeft het Britse ministerie van Financiën bekendgemaakt. De Queen overleed vorig jaar september op 96-jarige leeftijd. Ze lag daarna vijf dagen opgebaard in Westminster Hall. De massale belangstelling leidde tot lange rijen in het centrum van Londen. Volgens het ministerie van Financiën is een groot deel van het geld gebruikt om ervoor te zorgen dat het publiek veilig kon deelnemen aan het afscheid. Het weer. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden. Lokaal vriest het aan de grond. Overdag wordt het tussen de 16 en 19 graden met veel zon. De noordoostenwind waait zwak tot matig. Later op de dag waait het aan zee en rond het IJsselmeer tijdelijk wat harder.